Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een brand in een nachtclub in India zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Volgens de premier van de zuidwestelijke staat Goa, waar de brand was... zijn drie tot vier toeristen omgekomen. De meeste slachtoffers waren medewerkers van de club. De brand ontstond mogelijk doordat een gasfles in de keuken ontplofte. Het grootste deel van de slachtoffers kwam om het leven door verstikking. Het is niet bekend hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Op de Middellandse Zee zijn 18 mensen omgekomen toen een migrantenboot omsloeg. De kustwacht vond de slachtoffers in een halfgezonken opblaasboot... ten zuiden van het Griekse eiland Kreta. Twee opvarenden waren nog in leven. Het is niet bekend waar de boot vandaan kwam. Hamas levert zijn wapens pas in als de Israëlische bezetting voorbij is. Dat zegt een politiek kopstuk van Hamas. De gesprekken over het tweede deel van het akkoord zijn voor zover bekend nog niet begonnen... Qatar maakt zich daar zorgen om en zegt dat het bestand tussen Hamas en Israël in een kritieke fase zit. Er is aangifte gedaan vanwege de doodsbedreigingen die acteur Niels van der Laan heeft gekregen. Dat zei hij in het programma Even tot hier. De acteur kreeg bedreigingen nadat hij als hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal... het geheim van het Sinterklaasfeest zou hebben verklapt. En Feyenoord heeft in de eredivisie thuis een ruime overwinning geboekt. Tegen Pek Zwolle werd het 6-1, met vier doelpunten van Ueda. Ajax won voor het eerst dit seizoen twee wedstrijden op een rij. In Sittard wonnen de Amsterdammers met 3-1 van Fortuna. Koploper PSV won eerder op de avond met 2-0 van Heerenveen. En Heracles Telstar eindigde in 1-1. Het weer bewolkt en nat. In de loop van de nacht klaart het op bij zo'n 8 graden. In de ochtend breekt af en toe de zon door, maar in de middag neemt de bewolking en de regen weer toe.